spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In zijn kersttoespraak heeft koning Willem-Alexander stilgestaan bij de zorgen van veel Nederlanders over het beschermen van de eigen manier van leven. Hij verwees onder meer naar de aanslagen in Parijs en vluchtelingen die wereldwijd op zoek zijn naar veiligheid, ook in Nederland. Volgens Willem-Alexander is het niet nodig de angst over deze gebeurtenissen weg te stoppen, maar moet die de samenleving niet beheersen. De Indiase premier Modi heeft een verrassingsbezoek gebracht aan Pakistan. Modi sprak met zijn Pakistaanse collega Sharif. De ontmoeting is een nieuw teken van toenadering tussen de buurlanden, die al jaren aardsvijanden zijn. In mei vorig jaar was de Pakistaanse premier nog aanwezig bij de beëdiging van Modi in India. Beide premiers spraken elkaar ook bij de klimaattop in Parijs een paar weken geleden. Daar spraken ze af in gesprek te blijven. India en Pakistan hebben sinds ze in 1947 onafhankelijk werden meerdere oorlogen gevoerd. Steeds meer mensen overwegen de dakpannen op hun huis in te ruilen voor versies die energie opwekken. Bij producenten en installateurs van de zonnecollectoren staat de telefoon rood gloeiend. Dat vertelde een installateur van een bedrijf uit Urk in het Radio 1 Journaal. Sinds februari is de dakpan in de verkoop en ze zijn bijna niet aan te slepen. De trend wordt bevestigd door een ander bedrijf uit Ierseke. In Argentinië is een grootmoeder na een zoektocht van 39 jaar herenigd met haar kleindochter. Het meisje werd tijdens de junta ontvoerd. Ze was drie maanden oud. Ze werd bij een gezin geplaatst dat het militaire regime steunde. Haar oma, die nu 92 is, heeft onophoudelijk naar haar kleindochter gezocht... en haar nu na 39 jaar gevonden. Het is bevestigd door DNA-onderzoek. Tijdens de junta werden 30.000 Argentijnen vermoord... en hun kinderen werden ter adoptie aangeboden aan sympathisanten. Het weer. Vanuit het zuiden gaat het regenen. In het noorden blijft het tot vanavond droog. Het wordt een graad of 11.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 We still sit at separate tables and we sleep at different times. And the warm wind in the palm trees hasn't helped to change our minds. It was the lure of the tropics that I thought might heal the scars of a love burned out by silence in a marriage miner's heart. And I call the kids on the telephone, say there's something wrong out here. It's July, but it's cold as Christmas in the middle of the year. The temperature's up to 95, but there's a winter look in your mother's eyes, and to melt.